voor spoedige start. Joris Stubenetski met het NOS-journaal. Of het mogelijk is om geestelijken die zich schuldig hebben gemaakt aan seksueel misbruik binnen de katholieke kerk alsnog te laten vervolgen. Premier Rutte zegt dat in het tv-programma Nova College Tour. Er leven nog ongeveer 100 geestelijken van wie bekend is dat ze zich hebben vergrepen aan kinderen. Ze kunnen nu nog niet worden vervolgd omdat de misdrijven zijn verjaard. Rutte laat bekijken of de wet op dit punt gewijzigd kan worden. Dat hangt onder meer af van Europese regels. Rutte benadrukte dat het niet eenvoudig is om het te regelen, maar hij wil het in elk geval onderzoeken. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Clinton hoopt dat de dood van dictator Kim Jong-il leidt tot betere betrekkingen met Noord-Korea. Clinton zei dat bij het bezoek van haar Japanse ambtgenoot Gemba. Ze benadrukte dat het voor de VS en Japan belangrijk is dat er met Noord-Korea verder wordt gepraat over het nucleaire programma. In Irak is een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen vicepresident al-Hashemi. Hij zou betrokken zijn geweest bij een plan om de Shiïtische premier al-Maliki te vermoorden. Lijfwachten van de Soenitische vicepresident hebben daar verklaringen over afgelegd. Het arrestatiebevel tegen al-Hashemi komt een dag na het vertrek van de laatste Amerikaanse militairen uit Irak. In Arnhem is bij de terugkeer van raadslid Martin van Meurs de publieke tribune van de raadzaal ontruimd. Van Meurs zat negen maanden in de gevangenis voor het bezit en het verspreiden van kinderporno. Vanaf de publieke tribune werd het raadslid uitgejouwd. Burgemeester Krikke besloot daarop de tribune te laten ontruimen. Een half uur later verliet Van Meurs onder politiebegeleiding de raadzaal. Het weer, overal regen, alleen in het oosten nog natte sneeuw die later overgaat in regen. Het is ongeveer 2 graden.